Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in Centraal Gaza op een hulppost van de omstreden hulporganisatie GHF... zijn zeker 35 mensen gedood. Dat melden bronnen aan Al Jazeera. Ook zijn er gewonden, maar hoeveel is onduidelijk. De hulporganisatie begon eind vorige maand met het uitdelen van hulpgoederen. Sindsdien zijn er iedere dag meldingen van Palestijnen die bij hulpposten worden gedood. Onafhankelijke hulporganisaties uiten al weken felle kritiek op de hulporganisatie. Doordat er weinig distributiepunten zijn, worden Palestijnen gedwongen om naar gebieden waar geen hulp is te vertrekken. In Israël is weer een aantal raketten vanuit Iran neergekomen. Ditmaal onder meer in Haifa, Tel Aviv en de Negev-woestijn. Boven de havenstad was een grote rookpluim te zien. Er zijn volgens Israëlische hulpdiensten tot nu toe drie gewonden geteld. Twee van hen zijn er slecht aan toe. Volgens het Israëlische leger zijn de aanvallen inmiddels voorbij. De man die begin dit jaar drie mensen doodschoot in de Rotterdamse wijk IJsselmonde... heeft mogelijk nog een ander slachtoffer gemaakt. Sendrik S. zou vorig jaar ook een man hebben neergestoken in het centrum van Rotterdam. Ook daar zou S. het zijn slachtoffer willekeurig hebben gekozen. De man werd meerdere keren gestoken, maar overleefde de aanval. De drie voorbijgangers die S. begin dit jaar in IJsselmonde beschoot, overleefden dat niet. Na zijn aanhouding bekende S. de moorden. Dubai gaat profvoetballer Quincy Promes uitleveren aan Nederland, dat zegt het OM. Promes werd vorige week aangehouden in Dubai. De voetballer van 33 is in Nederland bij verstek veroordeeld tot twee celstraffen. Onder andere bij de smokkel van 1350 kilo cocaïne. En ook zou Promes zijn neef hebben gestoken op een familiefeest. Dan het weer, veel plaatsen zon, geleidelijk meer bewolking. Het is 23 tot 28 graden. Morgen een zonnige eerste zomerdag bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en het Ringvaartaquaduct... 20 minuten extra reistijd. De N230 Maarse-Utrecht bij Utrecht-Overvecht een kwartier verdraging... en de andere kant op ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.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 De luchthaven vindt dat het overleg over de hinderlijke weerkaatsing van de zonnepanelen te traag verloopt. Tot er een oplossing is gevonden blijft de polderbaan op zonnige dagen deels gesloten. En daardoor moet de luchthaven andere banen gebruiken wat leidt tot extra geluidsoverlast voor omwonenden. De toekomst van het Houtfestival in Haarlem is onzeker. De gemeente wil geen vaste subsidie toezeggen... voor de periode 2026 tot 2028. En daarmee vallen ook evenementen als de stripdagen en de Big Sing... buiten de gegarandeerde regeling. Ze moeten allemaal opnieuw meedingen in een algemene subsidieronde. Door de onzekerheid overweegt de organisatie de stekker eruit te trekken. De financiële risico's zijn volgens hen zonder subsidies veel te hoog. Vogelenzangers zijn dolblij dat de supermarkt in het dorp blijft bestaan. Twee franchise-nemers zetten de co-op voort. De supermarkt vormt het middelpunt van het dorp... waar mensen ook pakketjes van PostNL ophalen. Uiteindelijk was de supermarkt na de overname maar een aantal dagen gesloten. En met de bouw van een nieuwe woonwijk... voorzien de nieuwe eigenaren voldoende toekomstige klandizie strandeigenaren in Zandvoort zien hun inkomsten dit weekend flink slinken. Door spoorwerkzaamheden tussen Zandvoort en Haarlem en een afgesloten Zandvoortse laan... is het voor badgasten een ingewikkelde opgave om de Zandvoortse kust te bereiken. En dat zorgt vooral binnen de horeca voor veel frustratie. En met de voorspelde 32 graden lijkt een verkeersinfarct in de maak. De burgemeester van Zandvoort raadt een bezoek echter niet af. Hij raadt om een OV-fiets te huren. En dan nog het weer. De zon schijnt flink en het blijft droog. Verder wordt het zeer warm en vochtig. De temperatuur loopt op naar 29 tot 31 graden.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 In Israël is weer een aantal raketten vanuit Iran neergekomen. Ditmaal onder meer in Haifa, Tel Aviv en de Negev-woestijn. Er zouden drie gewonden zijn geteld. En Dubai gaat profvoetballer Quincy Promes uitleveren aan Nederland, zegt het OM. Promes werd vorige week aangehouden.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 Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch een kwartier vertraging bij Utrecht Centrum. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelevaansveen ook een kwartier. Op de N208 stadsenheim Velsen bij IJmuiden een kwartier vertraging.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 Got a lot of love, got a lot of skills. Stay chill, work a little hard, so I'm winning all the time. Ain't nobody really press around me, cause my team real smooth in the groove like sparkling. I'm than a ride am getting a glide I'm not even trying. Higher, I'm feeling the rise, maintaining the grind. You can watch me climbing. Higher, I'm catching a wave, I'm getting away, I'm letting it take me higher every day. I wake up on air. air, air, air I'm on escalators leather and lace, black panties with an angel's face. I see magic in your eyes. I hear the magic in your sighs. Just when I think I'm gonna get away. you sinking into my bed Dizzy, I see stars all around my head Lifting me up to the moon and back again You're my lucky penny, yeah, you just make sense I like to keep my cool, but you're divine Mother Nature must have taken her time Come on, take me away, I'll let you drive You're water and lemon over ice It's late, do up.